Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De nieuwe voorzitter van de SGP, Peter Zevenbergen... krijgt naast zijn salaris als directeur van een school in Rotterdam... al 12 jaar wachtgeld. Dat meldt de Volkskrant. Het gaat om 1450 euro netto per maand. Zevenbergen heeft daar recht op tot zijn pensioen in 2021... omdat hij 12 jaar wethouder was in Alblasserdam... en hij als schooldirecteur minder verdient. De gemeente wilde dat hij van het wachtgeld zou afzien... maar Zevenbergen wil dat niet, omdat hij dan alles moet terugbetalen. Ook vindt hij dat hij niets verkeerd doet. Honderden mensen zijn bij het station in Os bij een herdenkingsbijeenkomst geweest... voor de slachtoffers van het dodelijke bakfietsongeluk van gisterochtend. Burgemeester Buis sprak de mensen kort toe. Vier kinderen kwamen om het leven toen de elektrische bakfiets... op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. Pretpark De Efteling mag uitbreiden. De gemeenteraad van Loon op Zand gaf gisteravond groen licht voor de plannen. Wel was er verzet van de partijen die net als omwonenden... zich zorgen maken over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast. De Efteling wil van 5 miljoen bezoekers groeien naar 7 miljoen per jaar. Daarvoor komt 8 hectare vrij voor nieuwe attracties. In Tanzania zijn zeker 42 mensen verdronken... toen een veerboot kapseisde op het Victoriameer. Het aantal doden kan nog oplopen tot boven de 200. Vanochtend wordt het reddingswerk hervat. Na het ongeluk zijn enkele tientallen passagiers gered. Hoe de veerboot kon kapseizen is nog onduidelijk. Vermoedelijk waren er veel te veel mensen aan boord. Op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika... gebeuren geregeld scheepsrampen met overvolle boten. Het weer, toenemende wind en bewolking. De temperatuur blijft vannacht rond de 19 graden. Vanochtend buien geregen en vooral in het noordwesten zware windstoten. Smiddags opklaringen en wat minder wind.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 Like that tattoo on your shoulder, pull the sheets right off the corner of that mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Tucson. Got me beat to death in Tucson, Okay. could take this in a shot right now. I don't think that we could work this out. Out on the terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted for someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything, they'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything, let's show them we are better. Let's show them we are better. so afraid to tell the world what I've got to say.